Kasper Meijer met het NOS-journaal. Volt heeft Tweede Kamerlid Nilufer Gundogan geschorst... na meldingen over grensoverschrijdend gedrag. De partij zegt niet wat er gebeurd zou zijn. Gundogan zegt zelf tegen de Volkskrant niet te weten waar de melding over gaat. Er is een extern onderzoek gestart. De 45-jarige Gundogan werd als de nummer 2 van de pro-Europese partij vorig jaar gekozen in de Tweede Kamer. Ze blijft lid van de Kamerfractie van Volt, maar zal voorlopig niet meedoen aan debatten en partijoptredens. Bij een vechtpartij in het asielzoekerscentrum van Budel in Brabant is een man van 24 in zijn been gestoken. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Kort daarna is een verdachte van 19 opgepakt. Het is vaker onrustig in het AZC. In drie maanden tijd zijn er zeven steekpartijen geweest. Het incident van afgelopen avond was het eerste sinds de gemeente de veiligheidsmaatregelen heeft aangescherpt. De overlast in het asielzoekerscentrum wordt vooral veroorzaakt door zogenoemde veilige landers. De verdachte die is opgepakt na de vondst van een lichaam in het Oranjekanaal bij Orvotte... is volgens het Dagblad van het Noorden de ex van het slachtoffer. Het gaat volgens de krant om een man van 52 uit Assen. Na een melding dat er een dakkoffer in het kanaal dreef... vond de politie afgelopen maandag het lichaam van een 37-jarige Hongaarse. Ze stond volgens de politie al sinds februari vorig jaar als vermist geregistreerd. Rapper Leo Kleine is aangehouden vanwege een mishandeling, melden onder meer NH-nieuws en Shownieuws. Eerder vanavond doken op sociale media beelden op waarop te zien zou zijn dat hij zijn vriendin Jamie Vaas uit een auto trekt en mishandelt. Afgelopen vrijdag kreeg de rapper nog een taakstraf van 120 uur opgelegd voor de mishandeling van een bezoeker van een nachtclub in 2019. Het weer. Vannacht valt er vooral langs de kust wat regen. De temperatuur ligt rond de 7 graden.